Maar alles werd meegelezen, anderhalf jaar lang. Die criminelen betaalden ook nog eens 1500 euro voor zo'n telefoon, zegt verslaggever Hendrik Willemhofs. Eigenlijk gewoon een soort eh, smartphones die we zelf ook kennen met een berichtenservice, eh, een berichten-app daarin waar je bijvoorbeeld je stem kunt vervormen, je alle berichten kunt wissen. Nou, die telefoon... Eh, telefoons die waren op een gegeven moment heel populair onder criminelen. In Nederland hadden 1200 mensen zo'n ding. En in ons land zijn daardoor al 49 mensen opgepakt en 25 drugslabs en opslagplaatsen ontdekt. Meerdere grote websites liggen plat. Onder meer PayPal, Twitter, de New York Times en CNN zijn moeilijk of helemaal niet bereikbaar. Net als de site van de Britse overheid. Het heeft waarschijnlijk te maken met een storing bij het bedrijf dat de servers regelt. waardoor dat komt is nog niet duidelijk. Dat hij het EK vanaf de bank zou gaan kijken, dat zat er al dik in. Maar voor Donny van de Beek wordt het een andere dan die in gedachten had. Niet de bank in het stadion, maar gewoon thuis in de woonkamer. De middenvelder is geblesseerd en zal dus niet meedoen. Bondscoach Frank de Boer roept geen vervanger voor hem op. En de Tweede Kamer praat zo met een Rotterdamse longarts. Ze krijgen ook een petitie aangeboden. Die arts maakt zich zorgen over de slechte lucht in Nederland. De gevolgen merkt ze in het ziekenhuis. Ik maak eigenlijk bijna op dagelijkse basis mee dat kinderen echt last hebben van de vervuilde lucht. Ouders vertellen mij heel regelmatig dat zij hun kinderen gewoon niet buiten kunnen laten spelen. Op het moment dat er veel eh, smok is eh, in de lucht eh, en het windstil is, is er een deel van de kinderen die gewoon binnen moeten blijven. Volgens de longarts is er ook steeds meer wetenschappelijk bewijs... dat astma en slechte luchtkwaliteit rechtstreeks met elkaar te maken hebben. Haar petitie is naast artsen en wetenschappers ook ondertekend... door milieu- en politieke organisaties. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Al ontstaan er vanmiddag ook wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen kan het 26 graden worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file voor de Koentunnel op de A10 Noord bij Amsterdam richting Rotterdam en Den Haag.